Agenten zijn blij, want in Rotterdam hebben ze veel last van geweld met wapens. Zowel explosieven als dat er daadwerkelijk geschoten wordt, eh, zowel op panden als op eh, eh, bedrijven. En daar speelt dit natuurlijk een hele grote rol in. Hoe meer er van de straat is, hoe beter het voor ons is. Bij de invallen zijn ook drugs en spullen om drugs in te maken gevonden. Er zijn vijf mannen opgepakt. Richard de Mos hoeft niet de gevangenis in voor corruptie. De oud-wethouder van Den Haag stond voor de rechter voor dingen als omkoping en liegen. Maar de rechter zegt dat daar nu allemaal geen bewijs voor is. De Mos reageerde heel blij op zijn vrijspraak. Ja, nou, natuurlijk, het emotioneertje, je. 3,5 jaar ben je eh, gecriminaliseerd. Je bent, in je bent van je bed gelicht daar met, eh, met allerlei koekenbakkers die in je huis binnenkomen. Met, eh, met wapens en met, dat je mee moet. Ja, dat, die woede, die frustratie, ja, die kwam er even uit. En dan laat je een traantje. En nu staat weer voor u eh, een, man met een rechte rug en een hele vrolijke, eh, hele vrolijke noot, kon ik u verklappen. En dikke pech als je vandaag naar Berlijn of een andere plek in Duitsland zou gaan. Dus een flinke OV-staking, vertelt onze correspondent. Er zijn wel wat metro's die nog rijden in de grote stad. Maar dat is dus echt wel de uitzondering. En ook internationale treinen. Dus als je bijvoorbeeld vanuit Nederland eh, op weg wil naar Duitsland... Ja, dan moet je er ook mee rekening houden dat dat echt heel eh, moeilijk gaat worden. Ook op luchthavens zijn acties, dus dat gaat hem ook niet worden. Het personeel wil meer geld vanwege de inflatie. En in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 20 opgepakt... omdat hij zichzelf probeert probeerde te dopen in een kerk. Mooi zou je zeggen, maar Jeremiah had om dat te doen ingebroken in de kerk... en voerde zijn ritueel naakt uit in het doopvond. De politie kreeg hem amper uit het water. Hij is uiteindelijk geboeid afgevoerd. En eenmaal op het bureau had zijn geestelijke wedergeboorte weinig betekenis meer. Hij sloeg daar nog een agent in elkaar. Hij wordt aangeklaagd voor mishandeling en inbraak. En dan nog het weer in het midden van het land. Een graad of 12, veel wolken met regen. In het noorden en zuiden meer opklaringen met zon. Daar kan het wel 19 graden worden. Vanavond kan het overal gaan onweren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd vielen op de A7 vanuit Zaanstad naar Horen... Bij afrit Avenhoorn is een spoedreparatie bezig. Komt omdat er eerder vandaag een auto in brand stond. De rechterrijstrook is dicht. Hou rekening met een kwartier vertraging vanaf Purmerend. Tot zover de verkeersinformatie.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 torches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly goons from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.